Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De man die dit weekend twee mensen doodschoot in Kopenhagen... was een 22-jarige Deen die twee weken geleden vrijkwam uit de gevangenis... meldde Deense media. De man, Omar Abdul Hamid Ha schoot gisteren iemand dood bij een lezing... en daarna iemand bij een synagoge. Vanochtend werd hij zelf doodgeschoten door de politie. Op verschillende plekken in Kopenhagen zijn vandaag invallen gedaan. Onder meer in een appartement waar de dader naartoe zou zijn gegaan na de eerste schietpartij. Verder heeft de politie een internetcafé doorzocht en daarbij is tenminste één iemand aangehouden. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam is volgende week te gast bij de Amerikaanse vicepresident Biden. Op het Witte Huis is een conferentie over de aanpak van gewelddadig extremisme. Ook de burgemeesters van Parijs, Vilvoorde, Boston, Los Angeles en Minneapolis zijn uitgenodigd. Amerikanen willen met de burgemeesters werken aan een actieplan tegen radicalisering. In veel steden in Noord-Brabant en Limburg zijn vanmiddag de grote carnavalsoptochten gehouden. Onder meer in Heerlen en Tilburg stonden duizenden mensen in de zon te kijken naar de tientallen praalwagens. In Terapel in Groningen was vandaag een aangepast carnavalsprogramma... na het dodelijke ongeluk van gistermiddag. Een 33-jarige vrouw kwam om het leven toen een auto het publiek inreed bij de optocht. In de eredivisie heeft Utrecht met grote cijfers gewonnen van Dordrecht. Het werd 6-1. Utrecht speelde aan het eind van de wedstrijd nog maar met 10 man en Dordrecht met 9. Ajax won voor eigen publiek met 4-2 van FC Twente. Go Ahead Eagles won uit met 0-1 van Pek Zwolle. En Cambuur won de Friese derby tegen Heerenveen met 2-1. PSV blijft de koploper in de Eredivisie en Ajax volgt als tweede met 12 punten achterstand. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal vorst en kans op mistbanken. Het kan plaatselijk glad zijn, ook morgenochtend nog. Maar morgenmiddag volop zon en het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.